Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij de Europese verkiezingen is het Front National in Frankrijk de grootste partij geworden. Volgens een prognose komt de eurosceptische partij van Marine Le Pen op ruim 24% van de stemmen. Vijf jaar geleden was dat nog maar 6%. De conservatieve UMP lijkt in Frankrijk de tweede partij te zijn geworden met 21%. De socialisten van president Hollande komen op 14%. Het is de bedoeling dat het Front National in het Europees Parlement gaat samenwerken met de PVV van Geert Wilders. Bij de Belgische verkiezingen zijn de Vlaamse nationalisten de grote winnaar. De N-VA van Bart de Wever haalde in Vlaanderen ruim 30% van de stemmen... en wordt daarmee de grootste partij in zowel het Vlaamse als het landelijke parlement. In Vlaanderen wil de Wever een coalitie vormen met de Christen-Democraten. In het landelijke parlement wordt het voor de Wever een stuk moeilijker om een regering te vormen... omdat de Franstalige partijen niet met hem willen samenwerken. Bovendien houdt de huidige coalitie van premier Di Rupo daar een ruime meerderheid... De grote verliezer is het Vlaams Belang van Philip de Winter. Die partij is gehalveerd tot ongeveer 6% van de stemmen. De presidentsverkiezingen in Oekraïne lijken te zijn gewonnen door de schatrijke ondernemer Poroshenko. Volgens exit polls heeft hij 56% van de stemmen gehaald, waarmee een tweede ronde niet nodig zou zijn. Zijn belangrijkste rivaal, oud-premier Julia Tymoshenko, blijft steken op ongeveer 13%. Poroshenko staat bekend als gematigd. Hij wil de banden met de EU aanhalen, maar vindt het ook noodzakelijk dat de relatie met Rusland wordt verbeterd. In het oosten van Oekraïne konden veel mensen niet stemmen, doordat de Russische separatisten dat verhinderden. Maar volgens de Oekraïense regering is de uitslag gewoon rechtsgeldig. Het weer, vanuit het zuiden neemt de bewolking toe, maar het blijft vanavond droog. Morgen trekken buien van het zuiden naar het noorden met kans op onweer. Lokaal kan veel regen vallen.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 We gaan weer beginnen met een uur lang New Age muziek hier op je eigen lokale radio. En we beginnen met uh, Inner Circle, de nieuwe cd van Pieter Calandra. Peacefulradio.eu. Veel luisterplezier. Welcome. Welcome to the here and now. This very moment. We like to take you on a journey. A journey into yourself. A journey to the inside of your being. breath is your ticket, and your body is your vehicle. So, when you're ready, close your eyes and open yourself to your inside world.